verlaten. Wel zeggen ze blij te zijn met het besluit van het kabinet ervoor gelobbyd. De oppositie is bang dat het kabinet zich heeft laten chanteren door grote bedrijven. Die zouden verhuizen als er niet iets aan de dividendbelasting gedaan zou worden. De Europese Unie heeft de economische sancties tegen Rusland met zes maanden verlengd. De straf zou eind januari aflopen. De sancties werden opgelegd in 2014 als reactie op de annexatie van het Oekraïnse schiereiland de Krim... Momenteel zijn de 28 regeringsleiders van de EU-landen in Brussel bijeen voor een top. Naast de Russische sancties wordt er ook nog gesproken over de brexit en migratie. Het weer. Op een enkele plek kan nog een winterse bui vallen. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Lokaal kan het glad zijn. Morgen vooral in het zuiden kans op een bui.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 De 25-jarige Schippers verdedigde afgelopen zomer in Londen met succes haar wereldtitel op de 200 meter en ze werd derde op de 100 meter. Bij de mannen werd polstokhoogspringer Menno Vloon gekozen tot atleet van het jaar. In Maastricht is een verdachte opgepakt in verband met twee steekpartijen gisteravond. Volgens de politie was er rond 9 uur een vechtpartij waarbij een man werd doodgestoken. Tien minuten later was er verderop een tweede steekpartij waarbij een vrouw werd gedood. Ook raakten drie mensen gewond. Het is onduidelijk wat de aanleiding was en wat de twee steekpartijen met elkaar te maken hebben. Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben boven Syrië lichtkogels afgevuurd om Russische toestellen af te schrikken. Volgens het Pentagon omdat de Russen in een deel van het luchtruim vlogen waar ze niet mochten komen. Rusland ontkent dat en zegt dat de twee toestellen een konvooi met hulpgoederen begeleiden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie was er bijna een botsing tussen de straaljagers.